Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het wrak van het Russische vliegtuig boven Java werd vermist is teruggevonden op de rand van een klif op ongeveer 1700 meter hoogte. De Indonesische luchtmacht heeft vanuit een helikopter de resten van het toestel gezien. Het gloednieuwe vliegtuig, een Sukhoi Superjet 100, verdween in de buurt van een vulkaan van de radar. Aan boord waren 50 mensen, onder wie Indonesische zakenlieden, medewerkers van de Russische ambassade en journalisten. De verwachting is dat niemand de crash heeft overleefd. De Superjet 100 is een van de modernste Russische vliegtuigen. Het is de bedoeling dat er duizend stuks van worden gemaakt. Er zijn wereldwijd tot nu toe 170 toestellen besteld. De Spaanse bank Bankia wordt gedeeltelijk genationaliseerd. Door beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt is Bankia in de problemen gekomen. Afgesproken is nu dat de Spaanse centrale bank 4,5 miljard euro aan leningen omzet in aandelen. De overheid krijgt daarmee 45% van de aandelen in handen en is nu de grootste aandeelhouder. Bankia is de vierde bank van Spanje. Zo'n 10 miljoen Spanjaarden hebben er een rekening. De regering van premier Rajoy, die in december aantrad, heeft steeds gezegd dat er geen banken met publiek geld zullen worden gered. Oud-CDA-minister Hiers Ballin vindt dat de mislukte samenwerking van het CDA met de PVV openlijk moet kunnen worden besproken. In Nieuwsuur reageerde hij op de oproep van kandidaatlijsttrekker Bleker om het niet meer over de PVV te hebben. Bleker is bang dat het CDA schade oploopt als de mislukte samenwerking steeds wordt opgerakeld. Zwijgen leidt niet tot eendracht, zei Ballin, die tegen samenwerking met de PVV was. Hij voegde eraan toe dat hij een zwijgplicht ervaart als vertroebelend. Het weer, in het westen kans op een bui, in de rest van het land droog, het is een graad of 13... Overdag broeierig, veel bewolking en buien met kans op onweer, hagel en windstoten.